time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Ach, wat een romantisch lied tussen vader en zoon. Nee, zoon, dochter. <laughs> Mijn hemel. Ja, komt door uh, de verschuiving van de tijd, de zomertijd vandaag, dat ik een beetje in de war ben. Zal nog wel wat vaker voorkomen deze morgen. Welkom bij de show. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Je hoorde dus eh, Something Stupid van Frank en Nancy Sinatra tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren vertroetelen met fantastische muziek, echt waar. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. Want dan wordt het een hele mooie zondagmorgen. Inclusief het prachtige zonnetje wat nu al strak aan de hemel staat. Buiten is het inmiddels een graad of 7, het wordt een graad of 10 vandaag. Ziet er best aardig uit. Muziek van Lindenswarm. Luister mee naar Lady Eleanor. Goedemorgen. floor. dancing beauty with their power driven soul. Had my share of nightmares, didn't think there could be much more. Then in walked Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with a ribbon of a silken ghostly thread.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 ook nodig, want we groeien anders uit ons pand, ons nieuwe pand in uh, Terneuzen. Even kijken, wat hoorde je voor moois? Oh ja, Smokey Robinson. Samen met zijn Miracles en Being With You. Of was het zonder de Miracles? Nou ja, maakt niet uit. En Lindisfarne en Lady Eleanor. Straks over een kwartiertje gaan we praten met Giel Wilbrink. Hij is oud-politieman en eh, hij heeft een boek laten verschijnen. <laughs> Jawel, uh, belangrijk dat mensen de impact van het politiewerk leren kennen. Hij gaat straks praten met Herman de Bruin. Het is niet zijn eerste boek, zijn achtste al. Dus hij is geen groentje op het gebied van eh, mooie politieboeken schrijven. Luisteren dus straks over ongeveer een kwartier hier bij ZVL.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 Terwijl we de nu vooruit hebben gezet voor de zomertijd. Hebben we dat weer. Ja, een uurtje minder geslapen. Wel, wel, wel. Ik ben gewoon wat vroeger naar bed gegaan. Hè? Misschien jij ook wel en ben je gewoon, eh, eh, gewoon net zo fris als altijd. Of misschien heb je een soort van jetlag. Ik las het in de krant, in de PZC. Ehm, een heel stuk over dat mensen een jetlag hebben van eh, de zomer- of wintertijdoverschakeling. Hmm, apart. Nou ja, het kan gebeuren. Straks over een minuut vijf al. Ehm, gesprek met Giel Wilbrink. Hij is oud-politieman en hij vertelt in een nieuw boek van hem over het werk van de politie. Mensen, en hij vraagt een beetje begrip. Lijkt het? Je hoort dat zometeen in een gesprek met uh, niemand minder dan Herman de Bruin. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. Dan komt het vanzelf naar je toe. Ik word wakker en ik voel je het een droom was, vraag me af, wat moet ik toch? Ik luister naar wat wordt gezegd. Maar ik ruik je als ik mij La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fait quand le vieux musicien dans le caratier vient revoir les anciens faire son métier. Le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki la chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson d'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur la chansonnette et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fait il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette Ja, ja, ja, ja. Yves Montand met La Chansonnette. Die we natuurlijk ook in een heel andere uitvoering kennen. <laughs> Jawel. Eh, mooi dus. En het woord wat me echt opviel in deze song was ronflonflon. Want dat doet me weer denken aan een of ander dwaas radioprogramma. Je hoorde overigens verder Miss Montreal met Hier. Nu is tijd voor een boekbespreking. Daarvoor zet ik die pet op die ons allemaal past. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Giel Wilbrink. Giel, welkom. Dankjewel. We gaan het over een boek hebben. Over het boek over politiewerk. En dat is niet je eerste boek, hè? Nee, ik zou bijna zeggen het laatste, maar dat durven eh, <laughs> durf dat ik weet niet voor hun vuur te steken. Heb je misschien al eerder gezegd. Nou, maar het is, um, laat ik zeggen, het laatst uitkomend boek ja. wat, eh, waar we het nu even over gaan hebben. Moord en brand, dat klinkt heel heftig. En dat is het ook ook in het boek staan een aantal moorden beschreven. Mhm. En op de omslag voorop staat een foto van de brand van de walvis, de molen die in 96 in eh, vlammen is opgegaan. In Schiedam. Jawel, ja. aan het Westvest. Er loopt s'nachts, wat ik later hoorde van brandweerlieden, s'nachts om een uur of drie liepen er meneer, een hondje uit te laten. Ja. opmerkelijke tijd. Het was spekglad, het vroor dat het kraakte. Die liep langs de molen en die dacht dat bovenin een lampje brandde. Maar hij had daar wat twijfel over. Dus hij liep door naar de Breedstraat. Daar zat de brandweerkazerne nog, mooi dichtbij. Hij belt aan, doet zijn verhaal, brandweer rukt uit... en die molen stond al volledig in licht Ja, ja. Die heeft waarschijnlijk al een uur gebrand voordat dat opgemerkt werd. Ja. Dus de eerste mannen van de brandweer die ik gesproken heb, die staan ook in het boek die, eh, waar ik een interview heb mogen afnemen, die zeiden van eh, we wilden een deur opendrukken, maar het metaal was al zo heet dat drukte gewoon naar beneden. Ja, ja. Ja, zo erg was het zelfs ja. met die brand. Ja. Maar goed, die omslag, op de omslag staan drie politiemannen die een slang vasthouden. Omdat ze zeiden van joh, publiek houden, hoeven we nou niet op afstand te houden. Wat kunnen wij betekenen? Dus de brandweercommandant die gaf zijn eh, een brandslang in de handen en die hebben mogen... Die hebben mee helpen blussen. Ja. Ja, ja, ja. Maar daar gaat het niet alleen over, want het boek heeft een andere boodschap, denk ik, nog erbij. Ja, de strekking van de, de verhalen eh, is eigenlijk van waar lopen politiemensen tegenaan? De verscheidenheid aan zaken waar ze mee te maken krijgen. In het grijze verleden had je dienstroosters waarop stond welk uur wat je moest doen. Ja. En als je dan van een wat voorkwam. Ernstig verkeersongeluk, terugkomen op het bureau, moest dat natuurlijk eerst op papier gezet worden. En vervolgens keken ze naar de dienstrooster en dan mocht je op de koemarkt het verkeer gaan regelen. En <laughs> er werd helemaal niet geïnformeerd van hoe gaat het, hoe is het verder eh, gelopen. Dus die heftigheid die was er in het grijze verleden veel heftiger dan nu. En nu worden collega's gelukkig opgevangen als ze van een ernstig incident komen. Mhm. Om met eh, een paar collega's erover te praten. Want politiewerk is ook mensenwerk. En die mensen die komen dingen tegen waarvan je denkt, nou, daar mag je wel even aandacht aan schenken. Zoals je zelf al zegt, dat het tegenwoordig beter gaat dan vroeger. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik blijf dan hangen en dat klinkt een beetje kindelijk misschien. We, en ik was een heel klein onderdeel daarvan, hebben op 4 mei 76 de treinramp meegemaakt hier in Schiedam. Mhm. Dat heeft 24 mensenlevens gekost. Daar is veel over gepubliceerd, zowel eh, in, in, in de media als op eh, NOS en dat soort dingen. Maar eh, de mensen die daar aan het werk zijn geweest, politie, brandweer, ambulance, nou, talloze hulpverleners, daar is nooit één, één keer gevraagd van hoe is het met je? Het boek is nu klaar. Ehm, ja. en ik ga het eerste boek aanbieden aan mevrouw Petra Zwang, omdat die onder andere veiligheid en huiselijk geweld in de portefeuille heeft. Het achtste boek van Giel Wilbrink, Moord en Brand. Allemaal te vinden en alle verhalen zijn ook te vinden over de politie. Met de menselijke kant daarachteraan, zeg ik nog maar. Zeer belangrijk, ja. Dankjewel voor het gesprek, Giel Wilbrink. Oud politieman, maar ook schrijver van inmiddels acht boeken. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zuidveen. Love on the rocks.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 En wat hoorde je ervoor? Oh ja, eh, Mandy van Barry Manilow. Kijk even naar de agenda. Vandaag is niet zo heel veel te doen. Uh, voorjaarsconcert in Cecilia in Filipijnen. En een bioscoopconcert met de popcore Akkoord in Hulst. Leuke dingen kun je vinden in onze agenda. Omroepzvl.nl, ga naar agenda. En daar vind je van alles en nog wat wat er te doen is in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. En de komende week is het natuurlijk best wel druk, want er is veel te doen in het kader van uh, Pasen. Dus als je wil weten wat er allemaal te beleven valt in onze regio, ga dan gewoon gezellig naar onze website omroepzvl.nl en ga dan naar agenda. stukje rock zou je kunnen zeggen van de beste soort van Aerosmith. Ja, nu een beetje wakker te schudden, want eh, straks in het tweede uur gaan we wat meer herrie maken hier bij ZVL. Dus dan ben je alvast een beetje in de stemming gebracht. Dream On, wat een prachtig stuk. Rock zou je kunnen zeggen, Paul Carrack hoorde je ervoor met een van zijn mooiste nummers. Eyes of Blue. Straks dus een tweede uur over een minuut of 8, 9, 10 gaan we beginnen.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 Aan het einde van het eerste uur van de show, dankjewel dat je me al eh, gezelschap hebt gehouden het eerste uur. Ondanks dat je misschien niet helemaal bent uitgeslapen vanwege de zomertijd vandaag. Maar ik nodig je wel uit om eh, ook lekker te blijven luisteren naar het tweede uur.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 From a distance,